Armin van Buren en Wild Wild Sun. Dat was eh, lekker veel muziek eh, op de radio zojuist. Ik ga ze niet helemaal eh, allemaal afkondigen. Ik ga wel iemand aankondigen. En dat is Corian de Raaf, zanger van States Republic. Goedenavond. Hey man, goedenavond. Hoe is het met jou? Ja, maar goed. in de flow, hè, zoals ze zeggen. Ja, inderdaad. Ik heb jou eh, op, de, op onze Facebookpagina hebben we jou aangekondigd als eh, de man van de band die misschien wel de meeste eh, internationale awards heeft gewonnen van alle Nederlandse bands. <laughs> ja, die misschien dan ook. Nou, dat zal meevallen, denk ik. Je, hebt echt heel veel in de wacht gesleept de afgelopen jaren, toch? Met States Republic sinds 2014 eh, waren het er 12 en dan iets van 25 eh, nominaties, denk ik. <laughs> dat is niet verkeerd. Ja. Ik denk dat weinig uh, eh, bands jou dat nadoen. Ja, ik heb geen idee. Nee. Ik heb het niet gevraagd. Nee. <laughs> Ehm, en ehm, wat voor muziek maakt States Republic? States Republic maakt indie pop, indie rock. Dus ja, is onafhankelijk bandje. Ehm, dus eh, niet gesupport door een groot label of zo. Eh, eh, ooit begonnen om muziek te maken, gewoon voor de liefde. En dat is een klein beetje uit de hand gelopen. Ja, want de laatste weken lees ik over een samenwerking met Spinning Records. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel een mooi verhaal. Ik, was, ik had eigenlijk helemaal niks met dance. maar ik was, vorig jaar was ik privé was ik in Miami. En er was het Ultra Dance Festival was daar aan de gang. Dat is een van de grootste festivals ter wereld. En eh, ik zat in het vliegtuig daarheen al met allerlei eh, van die jongens die op hun laptopjes eh, van die oep, oep, oep muziek zaten te maken. En ik zag het festival en ik zag wat de energie die er was, maar ook gewoon de, de, de sfeer en die mensen die een enorme lol hadden met elkaar. En toen dacht ik, oh, nou, <laughs> ik wil dit eigenlijk ook wel eens proberen. En toen heb ik een aantal jongens gezocht om remixen te maken van Stage Republic nummers. Dat hebben ze gedaan. onder andere Sam Light, dat is eh, een jongen uit Finland. Craig Dela is een eh, gast uit eh, België, uit Oostende. En ja, die remixen, dat liep eigenlijk zo goed dat we besloten hebben om samen wat te gaan doen. En nou, de eerste werd gelijk getekend door Spinning en is een paar weken geleden uitgekomen. Ja, geweldig verhaal toch? <laughs> ja, krankzinnig. Ja. ja. En hoe, hoe is die productie tot stand gekomen? Is dat dan via de e-mail gegaan? Ja, dat gaat via Facebook chat. Ik heb eh, dus wat met spinning is uitgekomen, heb ik met uh, eh, Sam gedaan. Eh, Sammy is een jongen van 21 uit Helsinki. We hebben elkaar nog nooit gezien. We werken via Facebook samen, dus hij maakt een backing track. daar schrijf ik dan een toplijn op, dus een melodie met een tekst. Dat zing ik in in mijn studio in Nederland. Dan stuur ik het weer terug. En dan wordt het gemixt, laten we het ergens masteren en dan gaat het naar spinning. Geweldig. <laughs> Ja, fantastisch. ja. En, zijn er nog om plannen om dit verder uit te werken? Ja, op dit moment eh, loopt het eh, aardig uit de hand. Ik heb eh, inmiddels de volgende twee tracks getekend met spinning. Ehm, en een daarvan met dezezelfde Samlight en andere met Gallardo. Dat is een jongen uit Nijmegen, een Nederlandse DJ. Ook super goede gast. En eh, daarnaast eh, nu één eh, track uit bij Clash. dat is een andere dance label samen met Greg Dela. En ook daar zit een tweede en waarschijnlijk wel een derde in de pen. En uh, ja, wordt inmiddels eigenlijk aan de lopende band benaderd door DJ's om, om vocals te doen en om tekst te schrijven. Dus ja, je gaat er wel wat meer horen, denk ik. <laughs> Ja, waar, waar een toevallig festivalbezoek allemaal niet toe kan leiden. Ja, bizar hè? Ja. Ja, en dat kwam eigenlijk omdat mijn vrouw die had het erover. En toen stonden we eh, op het vliegveld terug in de rij. En er stond een eh, jongen die had een petje op van Lucas en Steve. Dus ik zeg tegen haar, zou het Lucas zijn of Steve? Ik had geen idee hoe die gasten eruit zagen. <laughs> dus ik loop naar hem toe, bleek de social media manager te zijn van Lucas en Steve. Maar hartstikke leuk gesprek. Die heeft me dan weer een e-mailadres gegeven. Ja, zo is het balletje eigenlijk een beetje gaan rond ja, ja, superleuk. Nou, we gaan ehm, even naar die eerste samenwerking eh, luisteren... die je dan met eh, Sam Light hebt eh, opgenomen. En we gaan het natuurlijk nou, nou let het in de gaten houden... hoe dit zich ontwikkelt. Ja man, ik kom het graag nog een keer vertellen. Het is echt, <laughs> het is te waar om niet mooi te zijn. inderdaad, ja. Je bent on fire. Hartstikke. Om de titel van de single er maar even in te gooien. Oké, dankjewel man. Hele fijne avond nog. Jo, van hetzelfde. Oké, okay. hoi, hoi, hoi. Hoi. Got a spark to start a flame. With you and I catching fire. Blijf bij deze single van Sabine eh, Sabrina Stark en Underneath the eh, Surface op uh, Wave Radio. New Wave tot 9 uur vanavond met straks in het tweede uur het muziekalfabet. Je kunt nog inzendingen daarvoor insturen. Letter O staat centraal. Ik dus ben op zoek naar een artiest waarvan de voornaam of bandnaam met de letter O begint. Een liedje die titel technisch gezien met die letter begint. Of de O-combinatie, een O-liedje of een O-artiest die een O-liedje heeft gemaakt. We straks ook enigszins op de, op de Cowboy Tour, namelijk Glenn Campbell. Maar die is best wel wel eh, modern geworden. Hij is helaas niet meer onder ons, maar eh, de plaatsmaatschappij eh, deert dat niet om van alles uit te halen met zijn muziek. En dit valt ook een beetje in het country genre. Het is Mercy John, afkomstig uit Nederland. En hij zingt over datgene waar ik morgen weer in zit. The Trains. op Weef Radio hebben we ook nog eh, een paar weken geleden in de uitzending eh, gehad. Deze jonge honden die eh, samengewerkt hebben met een doorgewinterde producer. En binnenkort kunnen we nieuwe muziek eh, van, de, van ze wachten. Dit is nog steeds de huidige single Believe. En daarvoor Mercy John en Trains gaat wellicht het stokje overnemen van J.W. Roy. Eh, als we het hebben over countrymuziek van het Nederland. En dan gaat het van Mercy John naar die overleden cowboy Glenn Campbell. Wat veel mensen niet weten is dat hij in de jaren 60 ehm, actief is geweest als eh, demo-artiest voor Elvis Presley. Hij zong demos in voor Elvis Presley. Elvis ging daar dan naar luisteren en die maakte er zijn versie van. En scoorde er vervolgens dan eh, wel of geen hit mee. En nu is er een album uitgekomen met al die demo-versies van eh, Glenn Campbell. Want die werden gewoon met band en al werden die, werden die opgenomen. Kosten nog moeite werden voor de King bespaard. Ehm, en van een van die liedjes is nu weer een, eh, remix eh, verdwenen. Het is het eh, nummer Spin Out. misschien kun je je herinneren, ehm, voor mij was het eind jaren 90, begin 2000, dat Junkie XL ehm, toestemming kreeg van de familie van Elvis Presley om wat nummers te remixen. En ja, dit is eigenlijk dezelfde aanpak, maar dan voor Glenn Campbell.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 saber. Santa Maria ook een gast eh, in de show eh, geweest. En daarvoor hoorde je Ariana Grande met Breed In. Goed nieuws voor de fans, die weten het ongetwijfeld al lang Er komt weer een nieuw album uit van haar eh, aanstaande vrijdag. Het is pas, nou, ik denk nog niet eens een half jaar geleden dat ze een album uitbracht. En ja, het is alweer tijd voor de volgende. Dus vrij productieve periode voor Ariana. Dus straks het tweede uur van New Wave met natuurlijk het muziekalfabet. zijn leuke inzendingen binnengekomen die eh, beginnen met de letter O. Tot het nieuws. Wellesley Arms, Learn to Let Go. forget everything Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse Bank in Amsterdam op het Frederiksplein. Daar is veel politie bijeen vanwege een nog onduidelijk incident. Een agent meldt dat er is geschoten. AT5 meldt dat er inderdaad meerdere schoten zijn gelost. Een ooggetuige zegt tegen de Amsterdamse omroep dat er 20 schoten zijn gehoord. Een andere omstander heeft een slachtoffer voor de bank gefotografeerd. Die wordt omringd door agenten. Bijstandsgerechtigden die in Tilburg moesten werken met het giftige chroom 6 zijn woedend over de schadevergoeding die ze krijgen aangeboden. De gemeente Tilburg en NS willen samen 10 miljoen euro betalen. Mensen die aan groom 6 werden blootgesteld krijgen een schadevergoeding van 7000 euro netto. Wie ziek is geworden krijgt daarbovenop maximaal 40.000 euro. De advocaat van de slachtoffers noemt dat laatste bedrag een hondenfooi. Volgens hem heeft iemand die longkanker heeft gekregen 2 tot 300.000 euro schade. Slachtoffers zelf noemen het aanbod een trap na. In Rusland is een lid van Jehovah's getuigen veroordeeld tot zes jaar cel voor extremisme. Twee jaar geleden werd hij opgepakt tijdens een bijeenkomst van het kerkgenootschap. Rusland verbood Jehovah's getuigen in 2017 omdat het een extremistische secte zou zijn. Op dat moment waren er 175.000 aanhangers in Rusland. Het is de eerste keer dat een Jehovah's getuige is veroordeeld. Er lopen aanklachten tegen 20 andere gelovigen. De Islamitische Hogeschool in Rotterdam is failliet verklaard. Drie docenten en twee medewerkers die al een tijd niet waren betaald... hadden het faillissement aangevraagd. Personeel van de school heeft nog salaris te goed van een periode in 2015 en in 2018. Het gaat volgens de aanvragers om ruim 100.000 euro. De school was geregeld in opspraak. Minister van Engelshoven dreigde in november de accreditatie van de Islamitische Hogeschool in te trekken, omdat het bestuur en de financiën niet op orde waren. Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. Morgen in de loop van de dag droog en wat zon. En dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Welkom bij Week. Week. Samen in West-Friesland. Via web, mobiel en FM. Met u. Nieuwe ze veranderen niet, hè? Zo, Cindy Lover en Girls Just Wanna Have Fun op uh, eh, Wave Radio. 22 ehm, februari aanstaande komt het eh, derde album van Drench uit. Ze hebben vorig jaar al een aantal liedjes daarvan uitgebracht. En ook dit jaar is er nog een eh, single verschenen. Never See The Signs. En nog een paar weken geduld, dan kunnen we alle nummers horen... die zij voor ons in petto hebben. een gezellig staat. Het is als je even wil winkelen, vind je, vind je hier alles. Ik vind het erg leuk hier. Mijn West-Friesland, mijn... Wave Radio, als je zo naar ze luistert, is het eigenlijk gewoon de Engelse versie van eh, Road to Rome. I Was an Astronaut. Ze hebben best wel beroemde fans al hoor, deze, deze jonge band. Eh, Frank Turner is fan, met Healy van de 1975 en ik ben hun allernieuwste eh, fan. En vandaar dat je ze ook hoort even in New Wave. Straks het muziekalfabet. Letter O staat centraal. Een O-artiest, O-liedje en de O-combinatie zijn reeds binnen. Hier is Madonna. Your heart is not like a crystal ball. That's cool, baby. So is you. That's how I roll. If I'm shining, everybody gonna shine. I'm gold. I was born like this, don't even gotta try. you know. I like shot make it better over time. you know. They just say I'm not the baddest bitch you like. <laughs> são então, in een ware sensatie aan het veranderen. Deze Lizzo, allemaal dankzij deze single Juice. ze wordt in allerlei Amerikaanse talkshows uitgenodigd. Uh, eh, verandert in een ware discobal. En als het goed is, komt ze deze zomer ook naar Nederland. Naar een van de 50 festivals eh, die we inmiddels eh, rijk zijn. Ik zal straks even voor je opzoeken welk festival dat precies is. Deze dame stond vorig jaar in Enschede voor 40 mensen. En verdient eigenlijk ook wel een groter publiek. Het intieme optreden van Ray Saragossa. My summer in a van. St. Augustine to Michigan. Held my breath, said a prayer. All those people waiting there. I've been searching so long. searching so long. you take the jump, boy. You act how high. You got to give the girl, girl, what she wants. Giving in the world, world, it's not so hard. die eh, hen als een meidenband omschrijft. Maar dat is niet zo hoor. Een all-female band. Unperfect, dit is de eerste single Guts to Give the Girl. En eigenlijk is alles goed aan, eh, aan deze band. De naam Unperfect, dat niet eh, eh, perfect is eigenlijk maar saaien. En dat heerlijke jazzy gevoel. Ik, ik heb er wel even over gedaan om ja, erachter te komen... ga ik dit draaien op de radio? maar uiteindelijk ben ik overstag gegaan. Ik kan me zo voorstellen dat je na één keer luistert...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 Ik heb eh, beloofd om ook nog even voor je na te kijken... op welk festival Lizzo nu precies komt optreden. Ik had het kunnen weten. Best Kept Secret. Hier is Coldplay. vond het wel weer tijd om eh, te laten horen over eh, wat voor flexibele oren ik eh, beschik. Dus het wordt een gevarieerd muziekalfabet deze week. Letter O staat centraal. Sander kwam met een hele bijzondere O-artiest. Hier is Osi en Go. discussie aangevraagd door Sander en ik koos voor het nummer Go. En Bob die kwam met als eh, titel voor een liedje, kwam hij met Oh Shit. Ik even zoeken. Ja, ik vond het wel een leuke van The Far Side, nu op Wave Radio. killer, thriller, driller, tiller. Out with the Miller brew, fill her up, duke until the damn Dutch puke. Luke Skywalker ain't a sweet talker, so I got ill with my lifesaver that came in one fancy flavor. My strange behavior led to an outburst. The night felt good, but the day got worse. I thought I was a lone, slim trade the stowaway with a brown eyed bombshell that was open up to pay. I looked over my shoulder and my cover was peeled by my whole school saying, Ooh, when I'm busted for real. Oh, oh shit. Oh shit. need to call me Grease, cause I slips and I slide when I ride on the beat. Imani and your mom, sitting in a tree. K-I-S-S-I-N-G. Yo, first comes the tongue, and then comes the she, my homies, M-O-M, what? M-I-E. Yo, and the thing today wanted, my eyes are show fear, cause I stepped into his house with mom's grinning ear to ear. Giggling and winks for weeks, I wouldn't count it from this female. She's sizing me up for the kill. Oh, what the hell's what I said to myself so that I wouldn't worry. I'm sitting on the couch and wish Greg would please. What? a cup of ripple. Broke out the titty, squeezed the nipples. to suck it if you like, but please don't bite it. I had an urge to say fuck it, but I knew I had to fight it. Before I could say Alexander Park bit mile, I flipped this old bitch in the doggy style. Greg walked in the room, that nigga cold make you go. Shake. kan menig traprapper nog wel iets van leren. De Farsight en Oh Shit op Wave Radio. Aangevraagd door Bob in het kader van het muziekalfabet letter O staat deze week centraal. in het kader daarvan een hele mooie O-combinatie van Anja is binnengekomen. Of Montreal en Oslo in the Summertime. Oslo in de Summertime... de O-combinatie aangevraagd door uh, Anje in het kader van het uh, muziekalfabet. Dus dan weet je hoe ver je kan gaan voor uh, volgende week... als de letter P centraal staat.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 Put up in in the time, with my time. Put up and I put up the I killed my time. Put up and I put up and I Put up my time. And put up in the race time. What else?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 En deze versie mag er ook zijn. Het is helaas niet zo van toepassing op het weergebeeld, maar misschien dat het nog gaat komen, hè? Het is nog lang geen lente. Hier is de Hazy Shade of Winter op Wave Radio. Ik wens je nog veel plezier met de non-stop muziek en volgende week woensdag meld ik me weer voor een nieuwe aflevering van New Wave.